Zes uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Duitsland betaalt definitief de kosten voor coronapatiënten uit Nederland... en andere EU-lidstaten die in Duitsland behandeld zijn. Dat zeggen woordvoerders van de Duitse en Nederlandse ministeries van Gezondheid... tegen nu.nl. Het gaat om miljoenen euro's. De Duitse minister Jens Spaan noemt de tegemoetkoming een voorbeeld van solidariteit... Tijdens de coronapandemie nam Duitsland maandenlang de zorg over van 58 Nederlandse coronapatiënten... omdat de intensive care afdeling in Nederland overvol dreigde te raken. Voormalig minister Martin van Rijn sprak in juni al zijn dankbaarheid uit voor de Duitse hulp. De Amerikaanse inlichtingendienst NCSC waarschuwt voor buitenlandse inmenging in de komende presidentsverkiezingen. Volgens de directeur van de inlichtingendienst hebben China, Rusland en Iran ieder een eigen voorkeur voor wie er in het Witte Huis moet zitten. De inlichtingendienst laat weten alles op alles te zetten om buitenlandse inmenging te bestrijden. De VS bevriest alle tegoeden van Carrie Lam, de leider van de regering in Hongkong... en tien andere hoge Chinese ambtenaren. Aanleiding voor de strafmaatregel is de omstreden veiligheidswet voor Hongkong... die een paar weken geleden door China werd doorgedrukt. Een Chinese handelssecretaris waarschuwt dat het besluit gevolgen kan hebben voor Amerikaanse bedrijven. Vakantiegangers moeten voor het tweede weekend op rij rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk voorziet de ANWB flinke files door toeristen die op vakantie gaan of weer terugkeren. Op de Route du Soleil worden de eerste files nu al verwacht. Ook in Duitsland worden grote verkeersopstoppingen voorzien dit weekend. Vooral bij Hamburg en rond Stuttgart, Nuremberg en München. Ook op de Oostenrijkse wegen richting Slovenië en voor de Gotthardtunnel in Zwitserland lopen reizigers veel vertraging op. Het weer. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en erg warm. In delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. In de steden is het een stuk warmer dan op het platteland. In het zuiden kan het 37, 37 graden worden.